Hulpverleners hebben 92 lichamen weggehaald en bij 56 mensen de ziekte vastgesteld. In totaal is zo'n 75% van alle huishoudens bezocht. Eerder leek het erop dat het uitgaansverbod zou worden verlengd omdat nog niet overal was gekeken. In Nijmegen is de herdenking van operatie Market Garden afgesloten. Duizenden mensen waren erbij. Ze zagen hoe Amerikaanse militairen de Waaloversteek naspeelden. En ook in Oosterbeek was veel publiek bij een herdenking. Market Garden moest 70 jaar geleden leiden tot de bevrijding van Noord-Nederland... en de weg vrijmaken naar Duitsland, maar dat mislukte. De Franse oud-president Sarkozy keert terug in de politiek, omdat hij dat zijn plicht vindt. Dat zei hij op de Franse televisie. Het was zijn eerste interview sinds hij vrijdag bekendmaakte dat hij terugkeert in de politiek. Sarkozy wil niet dat Frankrijk alleen maar kan kiezen tussen het vernederende schouwspel dat president Hollande nu opvoert en het isolement waarin Frankrijk komt met Front National aan de macht. In het cellencomplex van de politie in Eindhoven is een vrouw afgelopen middag bevallen van een zoon. Het kind kwam eerder ter wereld dan verwacht. De vrouw was zaterdagmiddag opgepakt, waarvoor wil de politie niet zeggen. Ze moest in elk geval de nacht in een cel doorbrengen. Na de geboorte zijn moeder en kind naar het ziekenhuis gebracht. Ze maken het beide goed, zegt de politie. De kerstverse moeder hoeft niet terug de cel in. Het weer koelt af tot een graad of 12. Overdag wolkenvelden en in het noordoosten kans op een bui.